Het NOS Journaal. In Senegal is een LHBTI-bijeenkomst afgeblazen... waarvan de Nederlandse ambassade medeorganisator was. Bij het VN-Mensenrechtenkantoor zou een film worden getoond... en daarna zou er een debat volgen over homorechten. Maar de autoriteiten zeiden in een reactie... geen enkele vorm van propaganda of promotie te zullen accepteren. In Senegal is homoseksualiteit strafbaar... In een reactie zegt Buitenlandse Zaken tegen de NOS dat het zich blijft inzetten voor mensenrechten en gelijke behandeling wereldwijd. De Israëlische premier Netanyahu was zes maanden na de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober 2023 bereid een tijdelijk staakt het vuren te sluiten. Maar onder druk van het extreemrechtse deel van de coalitie trok hij dat plan in. Dat staat in een reconstructie van de New York Times. De krant stelt dat Netanyahu in de loop van de oorlog steeds weer met nieuwe eisen kwam als een bestand dichtbij leek. Ook zou hij de oorlog willen verlengen om aan de macht te blijven, zodat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor de falende beveiliging op 7 oktober. Er wordt op grote schaal gefraudeerd met biobrandstoffen. Daarvoor waarschuwen milieuorganisaties. Bedrijven frauderen onder meer door te sjoemelen met palmolie en vers frituurvet... of door biobrandstof te mengen met niet duurzame grondstoffen. De Nederlandse emissieautoriteit zegt in Nieuwsuur niet te weten hoeveel er wordt gefraudeerd. Stichting Natuur en Milieu roept daarom op tot strengere controles... omdat nu onduidelijk is hoe schoon biobrandstof daadwerkelijk is. Een Duitse vrouw van 26, die al bijna twee weken werd vermist in Australië, is levend teruggevonden. De vrouw was verdwaald in een enorm natuurgebied, ongeveer net zo groot als Zuid-Holland. In het gebied valt ook amper regen en de politie noemt het dan ook een wonder dat de vrouw levend is teruggevonden. Het weer vanavond en vannacht droog, het koelt af tot een graad of 14. Morgen zonnig en ongeveer 25 graden. In het zuiden kan het zelfs oplopen tot 27 graden. In de loop van de dag, eh, middag lokaal kans op een bui.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 You are my life. I'm lost without you. Look into my eyes. Tell me what I can do. Keep me safe. Dance with me. My baby and you, put your loving arms around me. My baby you, put your love.